chicken the corn, on the corn can grow, mama. Uh, when chicken the corn, so the corn can grow. Uh, when chicken the corn, so the corn can, mama. Uh, when chicken the corn, so the corn can grow. Uh. Zaterdag 16 september start het theater de nieuwe seizoen met Vu. Het platform van Makershuis Tilburg, waar nieuwe makers zichzelf na hun afstuderen met hun eerste eigen productie introduceren. Zo toog ik naar de voorstelling Space Invaders van de groep Familiar Faces. Het gebeuren vond plaats in de tuin van de nieuwe vorst. Ik zeg gebeuren omdat het geen alledaagse voorstelling was. Ik zag vier acrobaten bovenop het dak van de theaterzaal. Gelukkig was het weer nog net goed. En toen er op het laatst uit een tuinhuis een hoop rook verscheen en er een poos niets meer gebeurde, wist je niet zeker of het was afgelopen of dat er misschien iets ergs was gebeurd. Ik sprak na afloop met het viertal. So, uh, nice to meet you here. And um, uh, can you introduce yourself? So, I understood you are from the Circus Academy Performance and Performance Art. They call it now. Okay, your names? My name is Josse de Broek. I'm from Belgium, and um, yeah, with familiar faces doing this incredible Space Invaders project. <laughs> yeah, yeah, yeah, okay. Uh, my name is Felix Zech. I'm from Germany, 26 years old. I'm the second base next to Josse, and uh, I'm responsible for lifting those people and catching. Oh, oh second base, so for the lifting. Then you are under. Yes. Okay, <laughs> okay, thank you. I'm Hendrik van Malen. I'm also from Belgium, and um, I'm a flyer slash bass. Uh, I'm Petra Steindl, I'm from Austria, and I'm also mostly a flyer, like Hendrik. Yeah, and a bass. And a bass sometimes. I can lift everybody. Okay. Not at the same time. <laughs> Not at the same time. Okay. <laughs> so the the reason that I like to uh, interview you is that I come from theater school Maastricht, and um, when I wasn't at school, I liked more or doing music or singing, whatever, or and also doing movements. But I was not really loving the acting with uh, all the texts and texts and so. And then um, I was for teaching drama there, and I was for directing. And then I worked with a lot of a uh, mix of disciplines. I love to work with this uh, mix of disciplines. So that's why I like also to interview you. So, uh, well, I was curious why uh, you are making it all together. I can understand it a bit, so your performance, eh? Mm-hmm. And uh, I thought, well, yes, you depend on each other, and so you make it together. But uh, was there never during that making period some of you, uh, someone of you, who was standing outside from the point of view of the public? Who can I give the work? words. You understand my question? Yeah. Okay. Yeah. Well, we are actually all the time filming ourselves to, to see how it looks like. We are asking people we think they have a good uh, eye on these things to give us feedback. Mm -hmm. So we are reflecting from the outside a bit. Yeah. But we don't have a fixed role of who is the person who stands outside. It always depends on the moment, who wants to look for this moment, yeah. and then gives feedback. And sometimes we have friends if they have time, if we want to, yes. to look over. Yeah, yeah. I understand. So that of the, the making a film of it, recording it, that was this morning I thought, well, perhaps they are filming it. <laughs> so, were you uh, inspired by something before you started this this performance, or was it just that you saw uh, saw the garden and thought, hey, that's nice, the garden? So tell me the idea of the Space Invaders is actually to get inspired by the location we work at, so where we will make the performance. So the idea is we go to the space, get inspired, work there, work there for a week or so, and make a performance. And then we call it Space Invaders because we like we take over the space for a week, then we perform there, and we try to leave something behind. Like we leave the performance behind, but maybe also an object or uh, something, mm-hmm. an impression. we, we want to add something to the space. mm Like we take we use it and we take maybe some things from it, but then we try to add something as well. Yeah, yeah. Ehm, I tell now for the listeners. Eh, dames en heren, ehm, ik vroeg ze van God, hoe, hebben jullie een inspiratie gehad voor, eh, voor, voor het maken van jullie performance? Die heb ik net gezien. Ze hebben het buiten in de tuin gespeeld. En eh, er was iets dat ze van, het, van een dak afgingen. Ik vond het doodeng ik heb hoogtevrees. Dus, eh, maar goed, dus het idee komt bij hun vanuit de locatie waar ze zijn. En daar hebben ze een week lang gewerkt. Oh, jullie verstaan mij nu, hè? Je, je verstaan me. En, eh, eh, dus daar laten ze zich door inspireren. Want dat was mijn vraag. Hebben jullie, waar hebben jullie de inspiratie vandaan gehaald? Nou, van de locatie. Oké, back to you. Ehm, so I, when I saw it, I have fear of height. Height, you call it. So I was, oh, oh, oh <laughs> oh, <laughs> so, um, um, yes, and the ending, I was wondering, are they conscious about because everybody was, well, what is happening now? What should we applaud or what, what should we do now? Was that the purpose? Yes. Yes, definitely. definitely we were also up there on the roof and listening a bit like okay what are they doing now will they like when will they turn back to the conversations when will they realize we don't come back yeah. because it's kind of this thing we just passed by at this location we kind of invade it make it ours for a moment and we gone we are gone we go yeah. to the next place yeah yeah yeah yes uh, i was uh, saying to someone perhaps has happened something or something should we now we sit here and wait and but uh, should shouldn't we help <laughs> actually there was a beautiful sunset up there so we were enjoying that <laughs> yeah yeah yeah yeah yeah so all right so you um, may i say you play a bit like well we leave it this way and let's see how they react yeah exactly it's yeah. the reaction of the audience in the end mm -hmm. that is mm-hmm. like important i can imagine if i would like be in the uh, audience perspective I would like not feel satisfied because I don't see the performance and I yeah. cannot give my yeah, yeah. my thank to them. But I think making this feeling appear in the audience is a nice achievement. I think like that they feel like. Uh, what yeah, what now we were confused yeah and of course it's not confused yeah. it's not a real like uh, traditional performance so uh, like normally if you go to theater you have a clear end, a beginning uh, and middle part, and then the clear ending mm. afterwards. And I felt like that also we just entered when we felt like it, when was the time, and some people saw us in the beginning, some people didn't, and the same also when we disappeared. Like you know, we, we just were there for a short moment. I, I, wanted to add something yeah. because you said you're afraid of heights. Actually, I'm also a bit afraid of heights, and that's why I also was a bit of a training thing. But it was nice to do this because when, are you normally up on a roof, right? And especially that high. So it was very the first time that we were standing up all four together. There was like this looks of how are we? Okay, it is a bit funny, but it's good. Like it was nice to trigger each other and then yeah. also do it. How brave of you that you did it like in training because I so often wanted to survive my, my fear but it never went away, really. I don't know if I would call it bravery. I, I don't know, like circus is about limits sometimes, or like what we do, and it is nice to overcome sometimes your inner limits, yeah. even though it was not a real limit. Like, I mean, you know how to stand on your two feet normally, right? Yeah. So yeah. even if you step onto this yeah. thing, you can stand there, even though your brain tells you it's deep. It's just standing, right? <laughs> So. and um, what again I experienced was that I thought, oh, when, when uh, two of you were pending so over, huh? and the other one had to hold you. And then I thought, oh, yes, what is it wonderful when you can really trust each other? That would be wonderful in the whole world. Eh? Yeah. Mm-hmm. So, so, so that's so wonderful to see that you dare to hang so and, and hang to bend, or mm-hmm. how do you mm-hmm. say it in English? to lean above the heights and that trusting that uh, the other one will hold you, eh? Yeah, it's true. Yeah. It's, I mean, we've worked together for a while now. Also, we went through school, and yeah, a big part of it is building trust and yes, yeah, being there for each other. So, yeah, you all finished the school yeah. already. Okay, since and two since two months. Yeah. And um, can you find work now? Yeah, little by little, our network starts to like gets broader and we have like little gigs there and oh, yes. performances or sh uh, creating shows yeah. uh, with some people that we're finding interesting so yes. it's, it's going and rotterdam is also a, a department of uh, circus eh, i think yeah and for you how it's going uh, yeah we, we definitely stay all together connected and we have a few projects that's going on so we will definitely stay around for a bit in holland have different projects different creations different festivals that we attend and I think we really kick on in next year with mm-hmm. our own show, hopefully, and maybe with another project. So mm. we will be around. You can live from money uh, from it. Yeah, yeah. I mean, yeah. Depends I guess on depends on what you need. yeah, yeah, yeah. and for you? <laughs> yeah, uh, I hope it's go- like now it's going good, and we hope that yeah. it will keep uh, the flow. <laughs> yeah, for you? Yeah, um, the same as the rest. I mean, we're doing our thing, and uh, yes. and also not for the money it's going somewhere. <laughs> and as long as we stay busy, we have things to do, we're happy with what we do, and it's enjoyable. Well, we have to finish now. Um, your uh, performance before this was that a bit the same thing or, or totally different? Totally different. Yeah, our uh, graduation piece, which we played before that, that is um, really more acrobatic based. It's only our four bodies, and we are having this concept of collapsing and getting up and helping each other up, or helping each other down. Yeah. yeah. So yeah, it's yeah, really different atmosphere. Okay, thank you very much for this uh, small in interview. And uh, so, when you have something new again, um, if you like me to come to have an interview, then you get known here a bit better. I, I, hope for you also, and also for the public. They should see it. I think it's lovely. So, thank you very much. Pas een paar dagen later besefte ik wat ik zo leuk had gevonden aan hun performance Space Invaders. Namelijk dat ze na iedere handeling, iedere acrobatische tour die ze uithaalden op deze locatie, telkens weer gevieren op een rijtje, naast elkaar, boven elkaar, achter elkaar, onder elkaar en dat soms ook naar diagonaal, een rustmoment namen om hun nieuwe uitzicht in zich op te nemen. Totdat er weer een nieuw plan ontstond. Prachtig. Het gaf structuur, ritme. Het was als een animatiefilmpje over vier kleine kleutertjes. Ja, nou, voor mij was het levende kunst en nog muzikaal ook ben nu al benieuwd naar een volgende performance. Chicken corn on the corn conking, mama. Uh, when chicken the corn, so the corn conking grow. Uh, when chicken the corn, so the corn conking grow, mama. Uh, when chicken the corn, so the corn conking grow. Uh, Pintin pintum plata, tata, pintin pintum, rintum pintum plata, plata, plata. Putum plata, tata, pintin pintum. Eh, eh, eh. Accanto gerbella Isola mia Protenete in un amore profondo tire tire ampura embayan cara galele embayan cara galele embayan terra e terrore se pallo tutto tutto esa terra più bella d'Espagne esa terra più bella d'Espagne tinde di ampura embayan tinde di ampura dello dello dello della rodoe della rodella della rodoe della rodella della rodoe dello dello della rodoe belluso io belle samorata andamus a facche sorfizzos che frore uno che lo mandamus a dottore satteru cavalieri mammuiata dello dello della rodoe della rodello della rodoe dillara dillarudoi dille dillu dillu dillu dillo dillo dillarodoi dilloro dillo dillarodoi dillaro dillo palasa a terra e palasa a muro, sori che mannu chi stampa su muro, dillo, dillo, dillo rodoe. Dillo, dillo, della rodoe, della rodoe, della rodoe, della rodoe, della rodoe. palasa terra e palasa muro, soli di te dubo tre tincu e dilluru dilluru dilluru doi e dilla dilla dilla lo doi e dilla lo dilla dilla lo doi dilla dilla dilla lo doi dilla dilla dilla lo doi dille dilla e dilluru dui dilluru dilluru dilluru dui dillo dillo dilluru dui dilluru dilla dilluru dui dilluru dilla dilluru dui dilluru dilla dilluru doi Indoni sulla de mare anda kil caracolumba anda tumbara hamba ande tumbara hamba e marina hamba Er is iets bijzonders te zien hier in Brabant. Iets waar we als Brabanders best trots op mogen zijn. En dat nog wel op een steenworp afstand van Goorle, Riel en Tilburg. De eerste biennale Kunst in de Heilige Driehoek. De drie kloosters in het eeuwenoude gebied de Heilige Driehoek in Oosterhout openen hun deuren om u de 150 kunstwerken te laten zien gemaakt door 25 hedendaagse kunstenaars uit binnen- en buitenland. Het is de enige grootschalige hedendaagse kunstbiennale in Europa die kunst en religie nadrukkelijk als uitgangspunt neemt. Beste mensen, ik zit aan tafel met Kok Gorissen, eh, de voorzitter van de stichting De Heilige Driehoek. En Stichting Kunst in de Heilige Driehoek. En Stichting Kunst in de Heilige Driehoek. Leg dat eens even uit. Ja, eh, in de jaren 80 en 90, toen ja, liep het aantal kloosterlingen sterk terug. De Heilige Driehoek is een prachtig gebied, dat heeft u zelf gezien. Prachtige natuur, prachtige kloosters. En dat was natuurlijk heel aantrekkelijk voor projectontwikkelaars om daar van alles in te projecteren. Van flats tot tuincentra tot eh, golfvelden en noem maar op. We zijn toen met een aantal betrokken Oosterhouders eh, bezig geweest om dat te voorkomen. Maar ja, dan moet je toch al heel gauw een rechtspersoonlijkheid hebben, zodat je ook kunt procederen. Eh, bij de Raad van State en weet ik veel wat. Maar als ik u goed, als ik u goed begrijp, nu praat hij al vanaf het moment dat het hier aan teruglopen was. Dus dat de kloosters leeg raakten. Ja, of leger. Leger raakten. Want die kloosters zaten hier heel erg vol. Die hebben tot in de jaren 70, 80 gewoon hier 50, 60 kloosterlingen per klooster. Dus dat is heel, heel aanzienlijk. Maar die werden wel ouder en dan gaat het op een gegeven moment hard. En op dat moment. Uh, geen nieuwe aanwas. Ja, nou weer wel, maar toen een hele tijd niet. Eh, op dat moment eh, hebben we gezegd, ja, het is zonde als dat gebied verloedert. We moeten daar zorgvuldig mee omgaan. En we hebben toen de stichting Heilige Driehoek opgericht. Tot behoud van de Heilige Driehoek. En we zijn in eerste instantie bezig geweest om heel veel beschermende statussen op het gebied te leggen. Dus we hebben de Paulusabdij tot Rijksmonument kunnen laten verklaren. We hebben hier de status van Rijksbeschermd Stadsgezicht opgelegd. Mhm. Eh, de Onze Lieve Vrouwenabdij gemeentelijk monument gemaakt, want die waren nog niet helemaal oud genoeg, alle delen van het klooster, om Rijksmonument te worden. En toen we dat gedaan hadden, en dat heeft een aantal jaren geduurd. En, en dat deed u dus om bepaalde projectontwikkelaars eigenlijk te weren? Gewoon mensen die, die het helemaal plat wilden gooien of wat dan ook? Ja, die het plat wilden gooien of die eh, ja, daar, daar, daar tot, tot, tot, tot, tot op de muur wilden bebouwen. Dat, eh, dat wilden we niet. Toen daarna hebben we gezegd, ja nou, zijn, nou is het een beschermd gebied, maar dan moeten we ook zorgen dat het dat het er goed uit blijft zien. Dus we hebben een eh, beheers- en groenplan gemaakt. Samen met de gemeente, met Brabants Landschap, met IVN, met het waterschap. Enfin, noem ze allemaal maar op. En dat plan heeft ook een aantal jaren geduurd, maar dat eh, functioneert nou nog steeds. Dat dient toch bij de gemeente als een soort controle op allerlei ontwikkelingen die, die gebeuren. Dat wordt hmm. eerst getoetst. En toen dat klaar was, toen hebben we gezegd, nou moeten we ook nog zorgen dat het gebied ook ja, goed behouden blijft, duurzaam behouden blijft voor de toekomst. En je weet niet eh, wat er met kloosters gebeurt. Op dit moment trekken ze weer aan. Maar dat kan ook best weer wel eens eh, tijdelijk zijn. Dus we moeten daar iets uh, inbrengen wat duurzaamheid geeft, wat kwaliteit toevoegt en wat, wat zo'n gebied toekomst geeft. En toen hebben we gedacht aan kunst, omdat alle drie de kloosters een hele grote traditie hebben op het gebied van kunst en kunstambacht. Er zijn hier kunst, altijd... Kunstambacht, ja. En kunst. Ja. Alle, al, mhm. alle twee. Mm er zijn hier eh, eh, schilders geweest, er zijn hier architecten geweest, er zijn hier muzici geweest, er zijn literatoren geweest, er zijn hier handschriften, middeleeuwse handschriften gerestaureerd. En dat waren dan de religieuzen zelf? Dat waren de religieuzen mhm. zelf die, dat, die dat deden. Dus die hadden daar een hele grote traditie. En op die traditie willen wij dus nu voortbouwen door levende kunstenaars. Dus niet kunstenaars die al lang dood zijn of zo, maar kunstenaars die op dit moment hun vak uitoefenen, hun kunst uitoefenen, door die uit te nodigen om in de driehoek iets te maken eh, voor deze plek en dat uh, tentoon te stellen. En dan hopen we dat om de twee jaar te kunnen doen en zo het gebied een nieuwe impuls te geven. Eh, kwaliteitsimpuls, zodat hier opnieuw kunstenaars kunnen wortel schieten, om het zo maar te mhm. zeggen zodat, eh, ja, zodat, zodat het gebied weer een nieuw stuk toekomst krijgt. Ik vind het fantastisch, want in het begin dacht ik, eh, oh, dan eh, zien we daar natuurlijk allemaal oude kunst van hier, wat er is gemaakt. En toen ik dat dus zag op die foto's, denk ik, hé, hey, wat leuk. Ja. En begrijp ik het goed, heeft Guus van den Hout, hè, de curator, heeft hij die kunstenaars opdracht gegeven van, goh, het thema is nu liefde, hè, hebben jullie bepaald. Ehm, maak iets vanuit jouw ambacht wat, wat, wat, de link daarmee? Ja. Eh, we hebben kunstenaars uitgenodigd om eh, iets te maken hmm. eh, voor dit gebied specifiek. Ze zijn ook allemaal van tevoren komen kijken. Ze hebben allemaal hier rondgelopen, ze hebben allemaal kennis gemaakt met, met de kloosters. En toen hebben we gezegd: maak iets, thema liefde is het, en maak iets wat aansluit bij dit gebied en bij deze kloosters. Hmm. Eh, dat hoeft niet zwaar religieus te zijn, want dat is onzin. Uh, mensen komen echt niet om hier alleen maar naar kruisbeeldjes en mariebeeldjes te kijken. Dat is gekkigheid. Maar maak iets vanuit deze tijd, vanuit jouw visie, eh, gebruikmakend van, van christelijke symboliek of, of, of christelijke zingeving of noem het maar op. maar maak iets wat hier past. En ze konden dus echt vanuit zichzelf werken. Gewoon van wat betekent het voor mij bijvoorbeeld? Of wat voel ik hier? Of wat, hè? Ja. ja. ja dat konden ze. Ah, ah. En dat hebben ze ook gedaan. Hmm. Er zijn hier eh, hele persoonlijke kunstwerken tot stand gekomen. Ehm, als je bijvoorbeeld kijkt bij Dre Dideriens, een Eindhovens kunstenaar, eh, heeft hij een hele mooie ja, een kunstwerk staan, heel persoonlijk, waarin hij uh, eh, ja, tot verzoening komt bijna met, met zijn moeder, waar hij toch altijd een, een wat moeilijke verhouding mee hmm. gehad heeft. Eh, het verhaal, eh, ja, dat is te lang om, waarschijnlijk mm. om dat nou hier helemaal te mm. vertellen. Mm. Eh, maar dat zie je daar, dat, dat liefde in, in feite toch weer alles overwint. En die installatie die daar staat, die is heel modern. Ik mm-hmm, bedoel, mm-hmm. dat, dat heeft niks met zoetsappigheid of zo te maken. Een installatie moet ik me dus iets voorstellen wat in de ruimte staat. Dus niet tegen de muur, maar. Nee, het staat in de ruimte. Mm-hmm, het staat in de ruimte. Het is een, ja, het is, het is, een installatie in de ruimte. Heel ruimtelijk. Met we gaan het zien. We gaan het zien. Eh, heel, heel verschillende materialen. Uh, eh, Reinoud van Vught bijvoorbeeld, ook een eh, oh, Brabander uit de Tilburgse school. Die heeft... Uh, van... Reinoud van? Reinoud van Vught. Oh, Vught, ja, die komt uit Tilburg. Die komt uit Tilburg. Kijk, dat is mooi. Tilburgse school, dus vandaar dat ik hem even aanhaal. Mhm. ja, daarvan weten wij allemaal dat hij eh, al zijn hele leven bezig is met, met, met kunst, kunstambacht, religie eh, en, en dat soort dingen. Die heeft voor de Paulusabdij hier een heel groot, ja, een soort mobiel bijna gemaakt. Met meters grote papieren eh, tekeningen. En, en gemengde techniek, dat hangt 13 meter hoog in het gewelf van de kerk. Dat is, ja, dat is fantastisch om te zien. Dat is ja, heel modern werk. Ja. Hmm. Hey, en van waar, ja, ik, ik zou het kunnen raden, maar ik ben toch benieuwd het van u te horen. Waarom dat onderwerp liefde, ook voor de eerste biennale, was het, het eerste wat bij jullie opkwam? Eh, wij hebben een doorkijkje gegeven van deze eerste biennale naar de tweede en de derde. Want dat is eh, handig als je fondsen moet werven. Dus toen zeiden we, ja, dan hebben we ook drie thema's nodig. Want ja, dan moet je erover vertellen. En dan is geloof, hoop en liefde is natuurlijk, ja, dat ligt zo voor de hand. En toen hebben we gezegd, nou dan beginnen we met de liefde. Liefde is toch het belangrijkste van die drie. Liefde is wat we op dit moment in de wereld het allerhardste nodig hebben. En liefde is ook heel toegankelijk voor iedereen, of die nou gelooft of niet gelooft. Of die nou katholiek, protestant, momedaans of God mag weten wat is. Mhm. Liefde is een, een, een, een heel open en heel communicabel thema. Mhm. Mhm. Ja. Toevallig hoorde ik vanmorgen net dat in Maastricht heb je nu Musica Sacra. Ja. En daar werd ook uitgelegd, ja, Sacra, dat was dan niet per se religieus, maar meer alles wat tussen hemel en aarde gebeurt. En dat vond ik wel grappig, dat, dat we dat eens te horen kregen. Ja, sacraal. ja. ja. En want ik had al in die mail naar u geschreven van... Kijk, ik begrijp, nou, ik, ik zei van waarom juist nu dit, hè, deze biennale hier. Mhm. En nou, van het thema liefde heeft u net wat uitgelegd. En u uh, tipt al even iets aan over deze tijd. Hè? Liefde is wat we mhm. nodig hebben, over het thema. En vertel eens meer van waarom nou deze biennale hier? Is iets eh. wat jaarlijks terug gaat komen. En u, tweejaarlijks. Of tweejaarlijks. en, en u vertelt over dat drieluik zeg maar, van geloof, hoop en liefde. Mhm. Heeft het iets te maken met de tijd waarin we leven? De kloosters lopen leeg of zo? Hè? dat, of ze zoeken deze is Deze dus niet, nee. Deze, sorry, deze dat heeft valt, eh, deze valt nogal erg mee. Ja. Die hebben zelfs jonge aanwas. Dus dat, dat, dat geeft weer hoop voor de toekomst. Ehm, nee, het is eigenlijk ontstaan, drie jaar geleden al, vanuit de wens om iets, iets kwalitatief hoogstaans eh, toe te voegen aan de Heilige Driehoek. Eh, waardoor er ook weer een stuk dynamiek in, eh, kwam. Waardoor die kunsten en die kunstambachten weer opnieuw tot bloei konden komen. En we hebben toen dat thema liefde genomen. Ik bedoel, drie jaar geleden was dat ook al eh, niet, zo, niet zo prettig in de wereld, zou ik maar zeggen. Hadden we dat ook nodig. dus dat, daarom hebben we dat thema gehad. Maar dat we dus op kunst en kunstambacht terecht zijn gekomen, dat is iets wat ja, besloten ligt in de traditie van deze drie kloosters. En een traditie kan alleen maar voortbestaan als je hem iedere keer opnieuw hernieuwt en levend houdt. Want anders wordt het folklore en dan is het ook niks meer. Ja. Ja. Ik begrijp het. Dus inderdaad, hier ligt al veel eh, kunst en ambacht geworteld. Ja. U dacht eh, samen met anderen van nou, hoe kunnen we het hier nou laten voortbestaan mhm. en dat er geen gekke dingen mee gebeuren. Mhm. En wat zou het mooi zijn als nu, hè, want we hebben jonge aanwas nodig daarin, dat we die kunst en die ambachten hier naartoe halen. Ja, dan kunnen ze, dan kunnen ze zich verder ontwikkelen. Ja. Want als het stil blijft staan, dan is het eh, ja, dat is de dood in de pot. Precies, ja. Ja, mooi. Dat gebruik ik ook altijd, de dood in de pot. Um, dacht ik net aan. Oh ja, ehm, want nou is dat tweejaarlijks. En ik las ook, sommigen waren hier artist in residence. Betekent dat ze echt hier wonen gedurende die tijd? Of dat ze iedere dag kwamen eh, met hun pakketje? Eh, dat, is, dat, verschillend. Eh, in onze Liefvrouwenabdij, daar heeft iemand zeven tot acht weken, ik mag nou heel even kwijt zijn, is daar echt geweest. Die ging in het weekend naar huis, even, even de push-aaien zal ik maar zeggen. Ja, ja, <laughs> in Catharinadal daar is Judith Krebeks geweest, die is er eh, een paar weken geweest, maar die is ook een aantal dagen op en neer geweest. Die maakte een heel groot drieluik. En dat heeft ze voor een deel thuis gemaakt en voor een deel daar. En Attar Jaber, die was arts in residence in de Sint-Paulusabdij. Is een uh, Iraakse kunstenaar eh, die in Florence is opgegroeid en die nu in Antwerpen werkt. Die heeft hier een eh, week of drie gezeten en heeft hier twee marmeren sculpturen gemaakt. Ja, die liggen nu in de kerk. In drie weken? In drie weken. Ja, ja <laughs> dat is, het. ik zijn bedoel, ze heel klein? Nee, ze zijn heel groot. Dus ze zijn een meter bij twee meter of zoiets. En eh, dat is natuurlijk thuis voorbereid. Mhm. Eh, geïnspireerd door hier, maar ze zijn hier gemaakt. Ja. ja. En dan had je dus ook kunstenaars die niet hier echt woonden, die zijn gewoon thuis geweest. Ik bedoel, eh, Michael Petrie, die woont in Londen en die is gewoon in Londen gebleven. Die is één keer hier geweest om te kijken, sfeer te proeven, te snuiven. En we hebben ook twee Italianen die meedoen. Eh, daar geldt hetzelfde voor. Ja, die hebben hier niet voortdurend over de vloer gelopen. Goh. Ik begin echt een beeld te krijgen nu. Dat is wel fijn om het gewoon een beetje te snappen als je hier mm. rond gaat lopen. Ehm, en ik vind het ook zo leuk om te horen hoe open u staat, eh, of jullie staan, mhm. hè, voor, voor al die jonge en verschillende kunstvormen. En eh, dat het echt vanuit hunzelf is, want het moet zich kunnen ontwikkelen. Hmm. Het grappige was, gisteren sprak ik met muzikanten hè, dus, en hadden ze het over een improvisatie. En toevallig het album wat ze hadden uitgebracht heette ook Under the Surface. Ja. Dan denk je al eh, onder, de oppervlakte van de huid. Ja. En hoe ze ook bezig zijn met zo, met wat er binnenin hun gebeurt. Dus het, ja, het is net alsof mensen het ook veel meer opzoeken en ermee bezig gaan. Er is natuurlijk een geweldige behoefte aan, aan, aan zingeving, aan betekenisgeving op dit moment. Mhm. Veel mensen zijn toch eh, letterlijk van God los. Eh, die komen niet meer eh, in kerken of in instituten, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat iedereen gewoon worstelt met, met, met ja, de, de gewone levensvragen waar wij al lang tegenaan lopen. Hmm. Waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe, wat is de zin van dit alles eh, en waarom is dit? En, en ja. dat, dat hou je. Dat vind ik wel eens mooi. Ja, kijk, ik vertelde u over die straling daarnet. Maar het is zo, we willen altijd met iedereen en alles zo, we moeten overal bereik hebben. Hmm. Maar het is net alsof de verbinding, dat, dat, dat mensen dat dus weer heel erg gaan zoeken nu. Mhm. Verbinding zo en verbinding zo. Ja. En daar helpt dat grote bereik nou echt niet aan en die social media, denk ik. Eh, social media zijn natuurlijk eh, ja, echt iets van deze tijd. En ik denk dat het heel handig is om allerlei contacten te onderhouden en zo. Mhm, mhm. Maar het zal niet het eh, van mens tot mens contact kunnen vervangen. En het zal ook niet het antwoord geven op levensvragen. Ja. En het zijn vaak geschreven berichtjes. En, eh, ja. 140 tekens, daar, eh, <laughs> daar verklaar je de wereld niet in. Nee. <laughs> mooi, 140 tekens. Nou, is er nog iets wat u denkt, hey, dit moet je meenemen als je dadelijk gaat kijken? Of ook voor de mensen thuis? Of we hadden het ook nog over die educatie. Daar zou je nog wat over vertellen. Ja. Laat wel. Nou ja, we vinden het hartstikke belangrijk dat jongeren kennis maken. Zowel met het erfgoed wat hier ligt. Die monumentale kloosters, die prachtige natuur hier in de buurt. Eh, zowel met de spiritualiteit drie kloosters, drie heel verschillende opvattingen van, van ja, hoe je in het leven staat. Eh, en erfgoed. Eh, erfgoed, spiritualiteit, natuur, kunst. Eh, en ja, dit is hier een, een knooppunt van die, van die dingen. Dus, dus wij willen daar jongeren mee kennis laten maken. We hebben daar een geweldig educatief programma voor ontwikkeld. Dat hebben we aangeboden aan scholen in de omgeving. Want ja, we hoeven het niet in Den Haag aan te bieden, want dat is te ver van huis. En hoe ver reikt die omgeving? Want Tilburg en Goorlen, en dat ligt ook niet zo ver weg. Dat ligt ook niet zo ver weg, maar we hebben het voorlopig een kilometer of tien rondom Oosterhout gehouden. Het is besloten de eerste keer en dan is dat altijd spannend. Dus het programma is aangeboden aan 2500 leerlingen van 6 tot 16 jaar. Eh, die zijn bezig. Die hebben een werkschrift gemaakt en die hebben een animatiefilm gemaakt. En die zijn nu bezig rondom het thema liefhebben. Want liefde is nog redelijk abstract voor jonge kinderen, maar mm. liefhebben, mm. dat is iets wat je moet doen, dat mm. snapt iedereen. Eh, daar zijn ze mee bezig en daar komen bijna 2000 van die kinderen uh, de eerstkomende vijf weken hier ook langs met, met hun klas. Ja. ja. Fantastisch ook, hoe jullie zoeken naar de nieuwe aanwas, de verjonging van alles. En, en hoe gaan die om met eh, dit gegeven van religie en het erfgoed en alles. Goh, en, maar toen zei u mij, of u schreef mij, ja, maar er is nog wel een mogelijkheid voor, ook voor Tilburg en Goorlen en Riel. Toen had u het geloof ik over het werkschrift en ook iets met animatie, zei u dat? Ja, we hebben een animatie eh, over het gebied. Eh, en dat gaat met name voor, ja, dus denk ik vooral goed voor, voor, voor het basisonderwijs, voor de wat jongere kinderen. Waarin eh, iets uitgelegd wordt over deze, deze kloosters en de mensen die daarin leven. Want heel veel, heel veel kinderen weten dat niet meer. Die zijn van zijn leven nog niet in een kerk geweest, laat staan mhm. in een klooster. Mhm. Mhm. En wat nou een, eh, een zuster of een pater zou moeten, zou moeten doen of laten, of hoe die nou moeten leven, ja, daar hebben ze geen idee meer van. Dus daar gaat het animatiefilmpje over. En er is een eh, heel mooi werkschrift over dat liefhebben dus. Eh, ja, waar kinderen mee aan de gang kunnen, waar, waar opdrachten in staan. Wat ook gemaakt is door kinderen zelf. Er is een eh, groep 7 en een derde klas HAVO mee, eh, mee aan de slag geweest. Die hebben samen rondom dat thema liefhebben van alles. ja, die hebben daar opdracht voor gekregen, die, mhm. zijn ermee aan het werk geweest. En dat zit in dat werkschrift verwerkt en dat is gewoon te koop. Dat, dat, kan iedereen gebruiken. Ik bedoel, dat is heel makkelijk. Dus dat is niet gratis, want op zich stond er eerst van dat is gratis, maar dat is dan voor die 2200, uh, eh, het 2500. Programma, eh, eh, het programma wat we aangeboden hebben aan die scholen is mhm. gratis. Mhm. Zo'n werkschriftje dat kost 3,95, nou daar kun je het niet voor laten. Ja. ja. ja. Hoe, hoe komen de mensen daaraan? Hoe komen de scholen daaraan? De scholen hier in de buurt die kunnen dat gewoon bestellen bij H19, dat is onze mhm. uitvoeringspartner. En je kunt het ook bij ons eh, in, de, in de winkel gewoon kopen. even naar de batterij. ja. Het, ja. Ehm, het kan ook bij jullie in de winkel gekocht worden? kan in de winkel gekocht worden. En ehm, oké, maar bijvoorbeeld zo'n school uit, uit uh, Goorlen en Riel en Tilburg. Wat moet die doen? Moet die jullie gaan bellen of wat, wat is het idee? Eh, wij hebben een, een grote website en je kunt altijd naar info.kunstinheiligendriehoek.nl en dan komt het altijd, eh, komt het altijd terecht. Bij een afdeling educatie en die gaat zich er dan mee bemoeien. Oké, mooi. Nou, tot slot, is er nog iets wat, u zegt, hé, hey, dit is nou belangrijk om te melden voordat ik nu ga rondlopen en ook voor de mensen thuis? op je gemak kijken. Ja. Op je gemak kijken en oppassen dat je niet in de vespers terechtkomt of... In, de eh, vespers? In de vespers? Ja, die ja? oh, het kloosterleven gaat, gaat gewoon door. De deuren zijn dan open? De, en... deuren, de deuren zijn open, maar tijdens de dienst zijn ze dicht. Ja. Hmm. Dan kun je wel de dienst bijwonen, maar dan kun je niet tegelijkertijd in de, in de kerken rondrollen uh, nee, om naar de kunst te kijken. Nee, ja. nee. dat is een beetje ongepast. ja, ja oké. Nou, ik dank u hartstikke hartelijk voor het gesprek. En eh, ja, fijn rustig uitgelegd. Heel fijn. Ja. Dank u wel. Nou, Graag gedaan. Ik moet u zeggen, ik had een één middag niet genoeg. Naast de prachtige dingen die ik heb gezien in deze aparte omgeving, was het er bovendien goed toeven. Let op. De tentoonstelling loopt tot 22 oktober. Voor meer informatie ga naar Kunst in de Heilige Driehoek. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou?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 Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen droog jij mijn tranen dan. Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wil, ik hou een kamer voor je vrij. Als het onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou. Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan. Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. als het nergens anders kan. En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan. Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wil, ik hou een kamer voor je vrij. Als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? dat ik niet wil dat stopt, snapt en daarmee basta. Een leven vol van hip-hop, maar ook nog meer dan dat. Geef me een avond dat de zon ondergaat op mijn veranda. 80, wat bracht ik? De vraag is Hamlet Ganda. Was ik vaandrig, was ik laatste? Aardig, naastig, onderdanig of bazig? En jou, bazelbazig. Open deur of raam dicht, roze geur of kaarslicht. Als ik zelf niet meer volg, dat kan zijn dat dat mijn sigaar ligt. Was de schade die kamerrecht het aanzicht waard? Was ik waardig? Dat doet er toch niet toe? Liet ik ze vliegen of wil ik ben aardig. Ik weet dat laatste laag is, maar ook dat maar een fase is. Vraag is of dat ik is om te tonen wie dat een baas is? Nee, nee, nee, nee. Schemert dag en nacht in mijn gezelschap. Ik spel met de weeslag van de levensechte veldslag. CAS-tro, energetisch lijkt dextro. Blijf plak, lijkt velcro en laat spraakwater braakwater vallen in ko. Ach, om het leven dat verwachten in mijn lente dromen. Want in de nazomer wil ik blij zijn dat ik er niet ben gekomen. Ik veeg clichés van mijn stoep af als de herfst licht versplinterd. Wat voordat ik altijd zwijg, wil ik klaar zijn en doorwinterd het leven dat verwachten in mijn lente dromen Want in de nazomer wil ik blij zijn dat ik er niet ben gekomen Veeg clichés van mijn stoep af als de herfst licht versplinterd Maar voordat ik altijd zwijg wil ik klaar zijn en doorwinterd Na schemer wordt het kilstil aan, dus ik doe mijn beste te aan De zon glijdt lijkt lava, steek kaars met vuur aan Trouwens over gouden schijn, je weet soms niet hoe dat vrouwen zijn ik moet me haasten. Dacht te kneuken in de keuken, het was een boze blik en aanslag. Dat ik geen respect heb en geen aandacht, ik dat ik mijn haast had. Na een door de commissie te permissief gevonden stuk tekst, zat ik op mijn veranda te relaxen was ik bazig, onderdanig, altijd er als dusdanig mee te maken. Heb het of heb het niet, dus ik palaver niet over smaak. <laughs> Wat dachten, dacht ik heb gepraat voor dag en nachten. Achtertand, of in mijn pet of op mijn klak, ik maak het lastig. In klas, in de klad of in het net als ik mijn woorden schrijf. Vraag? Door zwammen kwaad, dus of weet ik zelf niet of dat ik overdrijf. In elk geval, gevoeld nattigheid telt niet dat het strubbelt. Oh. Want de sfeer is ingezet bij het vallen van de eerste druppels.